Waar in Wijn luister, luister even Ik spreek altijd zuiver Als ik rap ben ik in met de beat Ik zeg dat je afpast, dan vergeet je het niet Ik spreek dingen die je niet kan verwachten Dus ik heb mijn magische krachten Beval je me niet dan laat ik je verdwijnen, punchlines komen harder dan de klappen van mijn thuis. Elke dag doe ik mijn best, omdat God mijn bless. Voor elke fake die rap, hou je kopje ga weg. Elke dag doe ik mijn best, omdat God mijn bless. Voor elke fake die rap, hou je kopje ga weg. Elke dag God me pleegt. een feitje die rip, hou je kopje ga weg. Elke dag doe ik mijn best, omdat God me pleegt. voor een feitje die rip, hou je kopje ga weg. Soms zit ik thuis, alleen op mijn kamer. De druk wordt over, het wordt zwaarder en zwaarder. Ik vecht voor elke dag en voor elke seconde. Als ik mijn best niet doe, dan is het zonde. Geen gedonder en geen gelul. Een goed leven, dat is wat ik wil, ik heb mijn skills en het zal ze blijven uit. Dan is schools komen nu van binnen en van buiten. Elke dag doe ik mijn best, omdat God me bless. Voor elke fake die rip, aan je kopje gaat weg. Elke dag doe ik mijn best, omdat God me bless. Voor elke fake die rip, aan je kopje gaat weg. Elke dag doe ik mijn best, omdat God me bless. Voor elke fake die rip, aan je kopje gaat weg. Elke dag doe ik omdat God me blest. ga feiten die recht, hij God we gaan weg. Elke dag doe ik mijn best, ik spit een flex, ik ben niet zomaar. Iemand die bullshit rept. ik spit hem breed en ik spit hem heet. Maar hij blijft me hier, kom, dat je weet. Hoe ik spit en hoe ik flow crew is het duidelijk, yo. Ik spit hem zo verschrikkelijk. Geef me dan mic en ik zo onmiddellijk. Elke dag doe ik mijn best, omdat God me blest. Voor elke fake die rap, hou je kopje, ga weg. Elke dag doe ik mijn best, omdat God me blest. Voor elke fake die rap, hou je kopje, ga weg. Elke dag doe ik mijn best, omdat God me blest. Voor elke fake die rap, hou je kopje, ga weg. Elke dag doe ik mijn best, omdat God me blest. Voor elke fake die rap, hou je kopje, ga weg.